Als in de zin van, ik zit eigenlijk maar in mijn eentje. Tenminste, ik, ik, ik moment hoor mensen. Ik, uh, zit er nog iemand hier? Hallo? Hallo, hallo. Ja, ja ik, ik hoor zo links en rechts in, in, in de hoeken van de studio hoor ik wat mensen zo onder de vloerbedekking vandaan kruipen. Met, uh, nou, beiden een eh, glas Bacardi in hun hand zie ik nou in één keer. Wat een grappig gezicht in één keer zo onder de vloerbedekking vandaan. Maar ja, het wordt een hele toffe avond. En ja, tof dat je luistert. VK Mac die support ons van harte zoals je merkt. En daar zijn we erg dankbaar om. En eh, ja, daar doen we vanavond nog wel even wat voor terug. Want we hebben hier een, eh, nou, een doos liggen ter grootte van, eh, nou ja, Laat ik het zo zeggen. De laatste keer dat ik verhuisd ben, had ik niet zo'n grote doos. Laat ik het zo zeggen. En ja, dat, daar zitten allemaal t-shirts in van VK Mac. En er komen toevallig vanavond ook allemaal mensen langs, DJ's, maar ook gewoon normale mensen. Die uh, die shirts gaan signen met een, een zilverkleurige marker. Dus ehm, ja, we vonden het wel een goede actie om daar een, een prijsvraag omheen te ontwikkelen dat ontwikkelen wij mensen. Dat je daar even bewust van bent. In de achterkamertjes, dagenlang. Met papier zullen we dat doen. Nee, dat is niet goed. Dat doen. Nee, dat is ook niet goed. Maar we hebben er eentje. Dus uh, ja, stay tuned voor dat. En eh, ja, de prijsvraag van vanavond heeft als gevolg dat jij een eh, t-shirt kan winnen met handtekeningen van Steve en Stanton. Steve was in Dark Raven natuurlijk. En Stanton, Rootless. Ehm, wie hadden we nog meer? Vince. Vince, kijk eens aan. Kijk, nog eentje. Vince, Sneaky D. Te, te, veel om op te noemen. Dus en Peru natuurlijk, <laughs> want vorige week hadden we een deal met hem afgesloten. Dat we een t-shirt gingen weggeven met zijn handtekening erop. Dus eh, als die leien vanavond langskomt, dan is hij gelijk te lul. Maar goed, daarover later meer. We gaan starten met eh, ja, rustig muziekje. Een potpourri die een beetje lijkt op uh, hip house en old school. En dat ga ik zelf doen. ik als in Mar, a.k.a. Sneaky En daarna is uh, aan de beurt. Daarna komt Vince en Dark Raven langs. Ehm, ja, eigenlijk komt iedereen wel langs. En het wordt heel, heel, heel erg gezellig. Dus als je op zoek bent naar dat lekkere huiskamersweetje met toch hele toffe DJ's, moet je zeker even blijven hangen. Mensen, ik welkom eh, jullie op uh, eh, DOTF Radio. Op vrijdag 15 eh, mei is het geloof ik. En ja, stay tuned. Tot straks. Mazzel. Psycho, better known as a pro. Now, won't you check out the, the show? show? You know, hey, no need to run, no need to hide. Cause I'll be kicking it from left to right. Cause my name is Big C, hey, as you can see. Don't you know, don't you know, just how I feel. I got a deal, and it's for real. Rocking body people like a sex appeal. Hey, you sink a sweat, and you, you will, get, get the belly. belly. You just move around just like Jim Kelly. My name is Big C with my man's Skinny. Now, check, check, out, out the style. style. Check it all, because I can handle it. Cause I can handle it. Was a Saturday night and I was feeling around, so I'ma went to a party to boogie down right. As I entering the party, I saw this fly girl looking so out of sight, so I'ma talk to myself, I'm gonna love her tonight. I think she all over in the place to be. Run inside my kitchen just to make myself a egg. And when I came back, I saw she laying on my bed. Without the thing twice, I jumped between her leg and I was rocking it. What? From left to right, and I was rocking it, and I was doing it right. Cause I could handle it. Cause I could handle it. Well, I'm greater, like the greatest empire. Nobody, Nobody mess around, with fire. Accelerate, cause my rhythm is higher. higher. The music that I play is my own desire. My style will drive you wild. All profile is universal. It's like a child with a big, big smile. And these kind of rhymes are my such I can handle it. Cause I can handle it. No MC put a just me in I know it from my head down to your toe. If I go to show, I never sit in back row thought I was in front row. And it's a chipping in Joe. And if a king yellow, so when you come from again, do it nice and slow. Right the posse onto Molly And take a plane and go to San Francisco. Oh. Handle it. My name is on the microphone. I never stand alone. my funny, You're from side to side. Not Come on, come on, like, like this, like, like, like that. That rhymes that I'm saying, say yo, that, super fast, coming from the best. My name is Ming C, and I'm number one. Post, post slamming, post slamming, post, post slamming, post slamming, post, post slamming, post slamming, post slamming. less than the best of sound. Better yet, I pound to get down. Stick around for the best of yet away or what? Well, give me all you got. Yes, I will, but not until they thank and praise another man backstage. He's the one that's in control of every sound. He's around when the crowd gets down. Working up a sweat whenever we appear. Hail the engineer! Yes, and he's a wizard what he does. He's the king be buzz, cuz fussing over all the gear that we possess. That's why the sound is fresh. If you're not impressed, then let me ask you this. What if the sounds are miss? Without the hands of BC Boy, the toes whack. Bring the chorus back. at ease, you freaking, I'm going to skeeze you, I'm with that. Boy, I wanna get that, take you home, enjoy you like a six pack drinking. But let me start thinking if I really want you, and should I start winking? But nevertheless, I came here to move. Yo, baby, welcome to my groove. Yo, baby, welcome to my groove. make it, but you fake it, and I don't know why. Could it be that you want another guy to try to pick you up, score ya? I won't ignore ya, baby, I'll adore ya. Drop it. Oh yeah, I'll give it to you. Serve you like this. Now come back, I welcome you to move. Welcome to the groove was made to improve your chances. When you step in dances, looking for that hottie that raises your pants. Yes, the female that makes you wail on the dance floor because she ain't stale. She came to move and to so yo, honey, I welcome you to my groove. Yo, baby, welcome to my groove. Yo, baby, welcome to my groove. Yo, baby, welcome to my groove. Yo, baby, welcome to my groove. that dance to drive me crazy. Up and down and round and round. Jack into the hip hop sound. They do see do and here we go. Now get that hoe and get that hoe. Stay DJ play it all night long. Why? Hip house is going on. get dumb. So be prepared as I push the button. Yo, I don't need a DJ, but my lyrics still cut. Like a Ginsu or a black ninja. Dice will slice you up like a blender. So get ready, cause I'm about to move ahead. Making my waves in a motel waterbed. I got you dancing, your body soaking wet. You need a towel to wipe off all the sweat. The king of swing about to do his thing. On the mic, I'll clean, but I rap, I don't sing. The best one's back, yo, with lyrics galore. And to the party people out there on the floor, get your booty on the floor. dance that me crazy. Up and down and round and round. Jack into the hip hop sound. They do see do and here we go. Now get that hoe and get that hoe. Say DJ play it all night long. Why? Hip house is going on. Now wave your hands and let me know you hear me. Girls they cheer me and suckers they fear me. Yo, you wanna flex but I don't think you want none. You wanna dance, check the clock, the time has come. Now get ready cause I'm about to make you scream and shout. While I turn the party out, bust the move. to make it easy. So get with it, cause I'ma take these steps up. Empty steps and try to catch up. coming hardcore, hardcore. I'm coming hardcore, hardcore. I'm coming hardcore, hardcore. I'm coming. I'm coming hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore. Hard, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore. I'm coming hardcore, like a giant. Don't try to stop me, cause I'm defiant. In any shape, form, or fashion, boy, you get thrashed. I got a right to talk this hard. Talk smack to me, I hit your bodyguard. So don't try and run and get your posse. Cause them suckers, they upset me. This is a new style that was created. Hip house. Can you link to this boy? If not, he's just an ordinary Fisher Price store. Fast Eddie, he's the king of hip house, of this music scene. And if you really, you really wanna score, Tyree's the prince. And I'm coming hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore. so don't try and turn me out. Don't you know, fool? I got all the clout. Way back in 86, house music was in the mix. Now that it's 89, it's about time that I get mine. Now that I'm dropping some science, hip house is soon to be the giant in the industry. And if you want more, you better listen. Cause I'm coming hardcore, doesn't mean I'm getting mad. Just tired of people fronting, faking, and shaking their heads. It's like a big score. Cause I'm coming hardcore, hardcore, hardcore. hardcore hardcore, hardcore, hard, hard, hard, hard, hard, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore, hardcore. I must say this one more time to get you motivated and let your spirits be elevated for the right rhyme and the next line to get stupid, dumb, deaf, delirious. Suckers shit no, I'm serious. This ain't no game that I'm playing. Put your hands together and start praying for the next time that you see me. Don't fear me, just greet me with open arms and a said what I had. talk is cheap. het is wel blije muziek, maar goed, hiphouse is ik wel heel erg tof hoor. En blij dat je luistert. Eh, mensen van WK van Partyvlog, uh, van DOTF, e iedereen die luistert, dankjewel, dankjewel. Blijf lekker hangen, want uh, this is just the beginning. We gaan ja, een hele toffe avond tegemoet en ik, ik had het genot om te mogen openen. En ik, ik heb het onwijs naar mijn zin. Maar ik kan me goed voorstellen dat dit niet de plaatjes zijn waarvan iedereen denkt van lekker toegankelijk. Maar goed, dan moet je over het 2 uur even terugkomen. En dan doe je tussendoor even een biertje of zo. Of eh, weet ik veel, dan eh, komt het allemaal wel goed. Rootless is onderweg en Dark Raver en Vince... En eh, Peru is onderweg. En we zitten hier een beetje met z'n allen nog een beetje ja, wakker te worden. Hé Roos? Hé Roos? Ja, niet. Jij wel? Niet? Wel? Niet? ik ben nog een beetje aan het wakker worden. Lange dag. Wakker worden, toch? Ja, Roos durft niet voor de mic. Dat is ook heel schattig, want als je de hoort hebt, <laughs> zo'n geile stem, <laughs> dan slaap je de rest van de nacht niet. Dus dat moeten we even niet meer doen. Maar goed, eh, mensen, nog even wat hiphouse en eh, we verwachten om... Eh, hoe laat is het trouwens? heb jij iemand op tijd bij zich? Zo voor tussendoor. Nou goed, we verwachten om uurtje of negen verwachten we de eerste... Af, hoe moet ik het zeggen? de eerste DJ na mij. En ja, tot die tijd. Hiphouse mensen, geniet ervan, zou ik zeggen. Lekker toch? Ja toch? Lekker zeg. insieme jump, kick, jump, pump, kick, pump, jump, back, jump, pump, jump, jump, jump, jump, jump. Yes, Mr. President. I is tijd voor DOTF Radio natuurlijk op de vrijdagavond. En in dit geval eh, vrijdag 15 mei, als ik me niet vergis. Vergis ik me niet? Nee, volgens mij niet. Volgens mij... Eh, nou, klopt het helemaal. Ja, ik klop klopt wel een beetje. Ruud, Ruudlus, DJ Ruudlus, dankjewel, je bent er weer. Tuurlijk. Waar kwam je vandaan? Gewoon Vlaardingen of eh, een stukje verder? Nee, via Rotterdam. Vanuit Vlaardingen via Rotterdam naar Spijkenisse. Ik belde jou vandaag en volgens mij wou je <laughs> me wegdrukken, maar ik hoorde op de achtergrond. Nee, dat is dan zo. En dan moet je met een shuraku en dit en dat. En ik, hoorde allemaal Street Fighter dingen op de achtergrond. Ik was lekker Street Fighter aan het spelen. Ja, ging het goed? Ja, dat was lekker. Maar <laughs> jij jij stuurde dat sms. Je denkt, hè, hoe weet hij nou dat ik Street Fighter zit te spelen? Ja. Oh, ik denk, hè? Ik denk, Ciel die ziet, zo vaak speel ik het. Oké, dus dat, is niet ook, moeilijk, dat ook, is maar moeilijk te raden, maar blijkbaar had ik je dus aan de lijn. Ik hoorde het op de achtergrond, zeg maar. je was met een maatje Street Fighter aan het spelen. Ja, nou, maar goed dat ik niet zei, eh, oh, dat is mooi, dat ga ik opnemen. <laughs> <laughs> ja, goed. Dat hoorde ik ook wel, maar hij heeft het nou even niet over. Dat maakt het er niet uit. hey, maar tof dat je er bent. Je wou ook wat eerder draaien, dus eh, ja, je bent er ook wat eerder. Heb je oldschool bij je? Ja. In het midden trouwens een Ted, ken je die jongen? Ja, tuurlijk ken ik hem. Hele vreemde gozer. Ontkennen of eh, <laughs> ontkennen? nee, ik ken hem. Ontkenningsfase. ja, we hebben echt een heel, heel programma vanavond. En eh, ja, eigenlijk moet ik alvast van tevoren even één ding doen. Ehm, ja, we gaan een prijsvraag doen. En eh, ik heb eh, met Steve van VK Mac even overlegd van ja, we moeten een goede prijsvraag hebben, maar we moeten ook een goede prijs hebben. Dus ik heb hier een eh, doos staan met eh, VK Max shirts. En eh, er komt straks iemand binnen met een zilverkleurige pen. Hoe noemen ze die? Zo'n marker, zeg maar. Ja, ja. Dus we gaan al die shirts hier op de grond leggen. dan gaan we allemaal onze handtekening op zetten. Dus Rootless en Dark Raver en Vince en Stanton en het hele rattenplan. Oké. en die shirts kan je winnen. Dat vind ik wel een goede actie op zich. Ja, goed cadeau toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Goeie prijsvraag. En we hebben een prijsvraag, maar dan moet je wel even ja, ehm, ja, <laughs> de, prijsvraag beantwoorden. We doen het nu even en later komen we nog even terug. Ehm, je hebt bij VK Mac, dus de website website vkmac.com heb je tegenwoordig de Volkomen show. En eh, ja, ik ben er gek van. Maar daar zit een of andere chick in, die is zo geil. En die heet volgens mij, ehm, ja, <laughs> dat is volgens mij ook de vraag hoe heet ze eigenlijk. <laughs> dus eh, <laughs> ja, ik wil het weten. Dus eh, stuur je antwoord op naar uh, Hoe heet die geile chick in de Volkomen show? Dat is eigenlijk niet belangrijk. Nou ja, nou ja, niet belangrijk. <laughs> maar nu even wel, ja. Maken, een foto. Ja maar, ja, <laughs> maar, stel je wil de roep op straat van... hey, Weet je wel? Dan moet je toch ooit hoe zee, toch? Ja, dat is waar. En dan ga je Dat is wel beter dan... Uh, Ja, ja, dan denk je weer gelijk, in de <laughs> Marokkaan. maar oh god, dat heb ik niet gezegd. Oh, oh. oh, oh. oh. oh. Censuur, censuur, censuur. Nee, maar mensen, ik wil even weten hoe die chick heet in de Volkomen Kutshow. Uh, eh, mail dat eventjes naar eh, prijsvragen.dotf.nl. Wij hebben hier allemaal shirts liggen op de grond. Je ziet het niet, maar het is er wel. En daar gaan we allemaal handtekeningen op zetten. En ja, die komen naar jouw kant op. Maar dan moet ik wel even weten wie die chick is. Dus dat voor nu even over VK Mac. En Ruud, jij bent aan de beurt. Oh ja, dus Hoe laat heb jij trouwens? Ik weet het niet, 5 over 9 of zo. Oeh. Is het zo? 8, over 9 op mijn telefoon. 8 maar over misschien 9. loopt okay. er wel voor. Eh, nou, voordat we gaan beginnen, bedankt dat je er bent. En heb je nog eventjes wat korte dingen te melden over van mensen, dat feest of dat feest moet je even bij zijn? Ja, uh, Defcon sowieso, hè? Daar sta ja, ook. Ja, ja, ja. dan moet je, als je een kaartje hebt, als je gelukkig, zo gelukkig bent, dan eh, moet je erbij zijn natuurlijk. En waar, uh, waar ook, oh, dat mag ik eigenlijk nog niet zeggen volgens mij, maar bij deze. Oké, <laughs> oké, oké. oké. Laten we het even houden op Defcon dan. Ja. En, Welke area draaien? Ik sta in de Brown. In de Brown? Ja. Doe de Brown, doe de Brown. Oké, ook al een tijd of nog niet? Nee, dat weet ik niet. Oké. Okay. Nee. Datum Defcon? Defcon datum is ergens juni, 13 of zo, 15. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar tweede week juni of zo. En nog belangrijker, welke muziek ga je draaien? Want daar komen de mensen voor. Ja, ik sta in de Brown, dat is meestal de jump. Eh, dus, eh. dus je gaat ook die gekke jump draaien? Wat je hier de vorige keer op mijn verjaardag, Tuurlijk, dankjewel, dankjewel, ook deed. Oké, die ik kant op. Ik vind het vetter om die oude shit te draaien dan nieuwe dingen eigenlijk. Dus ik ga een beetje combineren. Oké, Defcon, the Defcon. place to be. Ja. Hebben we het zo nog even over. Oké dan. Ren naar de boer toe. Ik ga even rennen. Ik wil met even voor mijn Ted. Geen probleem. Ja, gaat dat lukken dan? Ja, tuurlijk. Pak even die koptelefoon, dan kan je lekker meeluisteren. Gezellig. Oh jeetje, wereld van verschil. <laughs> ja, het is uh, het een beetje eh, ja, binnen te druppelen, zeg maar. Eh, hier achter ons Mr. Mannix, de man die op de achtergrond de techniek van DOTF verzorgt. Mag best wel even voor geklapt worden trouwens. Jawel, dankjewel. En het is dat we niet met heel veel mensen zijn, anders had je echt een heel groot applaus gehad. En dan hebben we daar nog ja, Roos. Waarom is de muziek nou netjes? Ja, Kijk maar dan hem toe. Oh, amateur. <laughs> Wat een amateur dit wel. Is dat Ruudlus? Volgens mij niet hoor. Volgens mij zit ja. Nou. iemand anders. Uh... Zullen we hem samen aankondigen dan? Komt hij dan? Is de eerste plaat klaar of niet? Kijk even. Ja, bijna. Bijna. Bijna. Ik kijk en hij zegt bijna. Ja, ja, oké. Mensen, DJ Rootless, een fenomeen in de jump scene en een legende in de classic scene. Mag ik een dikke applaus voor de one and only, DJ Rootless. Yes, yes! Come to dance floor. You body burning with desire. calm down. another rush coming on. in the corner, uh, searching for my Rizla. I had some marijuana, I needed to get higher, so I went. amnesia. is een DOTF Radio met op dit moment in de Classics Remix. Sorry, DJ Rootless. En ja, ik baal ervan, want deze plaatjes heb ik dus echt niet. Maar dat Rootless deze wel heeft, Dikke applaus. Mag ik even een dikke... Wake it up! Yes, yes, yes! DJ Rootless en DOTF Radio. amnesia, like milk and magnesia. something your Ja, en het is heel, heel erg gek, maar Ruud man, zulke plaatjes draaien als je eigenlijk gewoon een jump en hardcore DJ bent. Mag ik een dik applaus voor DJ Ruud Lus. Yes, yes, yes! Je in de house. Heel erg gek, heel erg gek. Ruud, Dank je. Ja? hoe kom je aan die plaatjes? Want ik zat keer op keer te denken van, oh man, die wil ik ook, die wil ik ook, die wil ik ook. <laughs> ik heb er één voor je, die, eh, die vond je ook wel vet. En die heb ik volgens mij zelfs twee keer bij me. Twee keer zelfs. Het moest gewoon zo zijn dat jij die eh, zou krijgen vandaag. Dus bij ah, deze krijg je die van mij. Het, het moest zo zijn. Het moest, zo zijn. Het moest zo zijn. Nou, hartstikke goed. Ja, echt bedankt. Ik, eh, ik heb echt met vol verwijzering staan kijken naar je set en luisteren. En eh, ja, toppie. Dankjewel. En het was allemaal leuk tot ja, Vince dan binnenkwam, hè? Ja, dat is meestal zo. <laughs> <laughs> dan wordt hij gerookt volgens mij. Ja, eh. dan wordt hij... Oh, moet hij uit? Moet hij uit? Hint, hint. Nou, van, jou, eh, moet hij uit, maar je hebt hem zelf aan volgens mij. Ja, ja het is een beetje dubbel verhaal, hè? Ik, ik doe hem wel even uit. Dat is maten met twee eh, auto's of zo? <laughs> Meten met twee maten. <laughs> ja, joh! Nee, ja, oké, oké. Hey, mensen, wie, wie hebben, allemaal, stel je even voor, helemaal rechts, wie is die donkere man? Steve Sweet. En daarnaast uh, wat lichtere man? Patrick Vincent. Ai, ai, ai. Volgens mij is er er nog eentje over. Ja, ik ben al oh, geweest. ik sta ertussen. Al... Ik heb geen mic. <laughs> ik ben Ruudloos. Twee, dj twee DJ's, to mic. Ja, ja. Maar mm. dan nog in het Engels. <laughs> Eh, drie DJ's, twee Ruud microfoons. <laughs> nee, maar laten we eventjes... Eh, mensen, het is heel gezellig en eh, we zitten ook echt helemaal in de stemming. Maar ja, wat deed ons tegen horen? Steve, vertel het zelf maar. Wat wil ik vertellen? Nou ja, goed. Dat we al vanaf een pokeren. Ja. Oh ja, nou ja, ik was een poker en ik ben overvallen. Drie, eh, drie swats met de, big, met de biggie blaffen die komen binnen. Die zeggen, hey Swa, doekoe, doekoe, doekoe. En ik lieg niet, hè. Echt zo zijn ze. Echt doekoe, doekoe en moest moesten allemaal op de grond liggen. Eh, ja, nou ja, eh, die gast, eh, die hoofdgast, die had zijn geld gegeven. Het was duizend euro erin. Die gast, nee, meer doekoe, meer doekoe. Nou, toen hebben ze ons allemaal, we waren met zijn mannetje of tien waren we binnen. Nou, ze hebben ons allemaal gefouilleerd. portemonnee meegenomen. meegenomen, telefoon, allemaal nummers, allemaal kwijt. Dus ik ben heel veel nummers kwijt. Even kijken, ze hebben zelfs mijn Batman pet meegenomen. gouden ring van moeder. En uh, mijn horloge. Maar even, even, even breekje, Maar je zat, eh, in, in wat voor setting zat je dan? Gewoon in, in een, een of ander verlaten zaaltje met een paar mensen? Nee, gewoon, in huis bij iemand thuis. In huis bij iemand thuis? Ja, waar we altijd spelen, ja. En daar kwamen gewoon mensen in één keer binnen? Ja, die hebben aangebeld. We dachten, het is een vriend van ons. En eh, die trapte de deur in één keer open. En ik ga had een blaffen, jongen. Dat leek net uit de film van Dirty Harry, weet je wel? <laughs> Ik denk, had hij gepoet van, ik ga vandaag een valsje overvalsje plegen, jongen. Zo, hij bleef, ja, dit ding glom, jongen. Ik, het enige wat ik weet is zijn gezicht een beetje en nog zo'n big shining revolver. Zo'n, weet ik veel, zo'n ding, magnum. Er, zat er niet een oranje voorkantje aan, dat je denkt van, uh, eh, kom van die balletjes ja, Dat hoopte ik de hele tijd, ik hoop dat hij zijn geintje, weet je wel. Weet je, iets meer naar, eh, naar rechts, eh, of naar, voor jou naar links. Ik denk echt van, zo meteen komt Frans Bauer binnen of zo, van, weet je wel. Van, hallo, bananensplit. Maar, Steve, zei nog tegen mij, ik zag toch duidelijk aan de zijkant super soker staan. Dus het was echt... Nee, maar, maar, mag je dan een eerlijke vraag stellen? Ja, ja ik, ik, eh, zou mijn broek schijten, maar dat, het was voor jou gewoon de business as usual, zeg maar. Nou ja, ik ben, het eerste keer dat ik me overvallen, maar ja, ik bedoel, ik kan moeilijk een broek gaan schijten of huilen, weet ik veel. Nee, ja, eh, ja het gebeurt je Gewoon liggen je geld geven en hopen dat er niks gebeurt. Oké, maar goed, DOTF zou DOTF niet zijn. wij zijn je vrienden, hè? Hoop ik eh, tot vandaag. Ja, nou goed, wij waken over jou. En we hebben het beste met je voor, maar we zijn hier ook om je advies te geven. Nou, kom maar met advies. Nou, ja, laten we eens even beginnen met dit. Met dit. Oh mijn god, mensen. Als je, alsjeblieft, vrienden Voor de mensen thuis, ik krijg nu een cadeau. Het is helemaal ingewikkeld in papier. Dus dan eh, gaat je dat nooit Het is ook een ingewikkeld cadeau. Het is een cadeau. ingewikkelde cadeau. Vince en ik hebben er lang over na moeten denken. Oké, die ga ik nu openmaken. Deuren langs deze raam vergeld. Het is heel zacht. Het is een, een heuptasje. Die zijn eruit, man. Die had ik altijd vroeger mijn heuptasje. Ja, daarom. <laughs> Back to the old days. Ik, kan nog, ik had altijd zo'n groene heuptasje met al mijn, doekjes erin eigenlijk. <laughs> Als ik dit aan had in principe, onder mijn jas, of, dan hadden ze het niet gevonden kijk, natuurlijk. Kijk, hoor je jezelf zeggen? Oh, is, is, is dat je link? Ja, oh. de. Hint. Maar we zijn er? Oh, nog meer, jongens. Want die ben je ook kwijt? Een portemonnee. Dus oh, nou, dat geeft ja. hij maar weer terug. Ja, ik weet, ja maar mijn ik kocht er een portemonnee voor me. <laughs> En de volgende dag belde de politie. Hé, hey, we hebben je portemonnee gevonden. Dus ja. Ja, nou. Nou ja, goed. Het is weer een beetje te verwarren. Staat er een Batman op? Dan is het leuk. Nee. Staat er ook? Viagra? Nee. Puka? Punica? Wat is het? Puka. Ik ken Puka niet. Ja. Funny, funny love. Oké. Nou, dankjewel meneer Huis. Eh, even kijken. Het is niet echt mannelijk. Ik vind heuptassen leuker. Nou, <laughs> ik krijg nog een cadeau mensen. Ja. En voor de volgende keer, als het weer zover is... Een ring, een loge. Nee, het, het, voelt aan als een bijbel, maar dat kan niet. Nee, Ja, een mini-bijbel, zo dus voelt het echt aan. Nee. Het is wel een boek, of een flyers of zoiets. Is nee, nee, nee, Jongens, ik word echt verwend, verwend. Nou, dat valt voor mij hoor, dat 40 cent. Het is wel een, oh nee, wat is het? Kaarten? Het is ja, ja zijn kaarten. Die zijn die ook gejat of niet? <laughs> nee, die zijn niet gejat. Nou, dat heb je nou niet Want toen ze binnenkwamen <laughs> had, had, ik wel twee pocket azen toen ze binnenkwamen. <laughs> ja, zou ik ook zeggen, ja dankjewel. Nou, ik vind die kaarten nog veel leuker eigenlijk. Kaarten. Oké, de kaarten waren leuk. De heuptas is als, als tweede leuk. En die, die portemonnee, ja, die is echt uh, suf. Ja. goed. Maar het gaat er meteen. Bedankt. het gebaar, het gebaar. We horen zojuist dat de Steve alweer vroeg naar huis moet. <laughs> Oh, hey, mensen, die kant op. Wie gaat er beginnen? Doe het samen of eh, één om één? Of... Ja, samen nou. natuurlijk. Wat denk jij dan, man? Ja, hallo, laat ook... Eh, ja, ja, we gaan samen. Toch wel. Ja, hij zegt het Je dus. bent overroeld, hè? Ik, zeg ik wilde eigenlijk drie kwartier alleen maar. Ja, nou ja, dat begrijp ik ook. De beslissing is gemaakt. Oké, okay, nou loop die kant op dan. Oh ja. Ik ga je aankondigen samen met Ruud. Die staat te popelen. Goedenavond. man. Goedenavond! Dat is ook zo leuk. Heb je dat gezien bij RTL 4? Dat, uh, hoe heet het ook weer? Uh, Tuurlijk. Dat, dat, dat, café. Ja, met nee, ja. Carlo. Geweldig. Ja. Echt Ook hoe die, die ene gozer naam van... ga nou door, man. Moe jij. Okay, Dat Hij ze allemaal goed, joh. De, de tv-kantine. Goed! Gaston, Gaston. Goedenavond. Ja, precies. Goedenavond. Ja. ja, en wat ik jammer vind, die van Peter R. de Vries. Ja, die Ja, ja, dat is heel interessant, ja. Waar ik wel even wat over wou zeggen. Dat, ja, ik kan het niet, maar ik probeer het wel. Maar goed, het is jammer dat je het dan toch probeert. Ja joh, maakt niet uit. Kan je er eentje nog beter? Doen. Wat? Kan je er nog eentje beter dan, zeg maar, in nee. imitatie ook niet, hè? Nee, ik, ik, zit te denken, maar... Nee, het lukt me ook niet echt. Hm. Nee, sorry. Oké, oké. Moet je zo naar huis? Blijf nog even? Natuurlijk, blijf nog even. Oké. Neem nog een bako. Zullen die twee dan aankondigen? Ja, laten ze klaar of niet? Nou, nee, nee, nee, nee. Ik zie wat gerommel en zo. Jip en Janneke. Die Vince is niet zo snel. Ja, uh, uh, Zie je, ze legt die plaat erop, legt hij hem weer terug. Ja, eigenlijk moeten we een webcam cam hebben. Ja. Vind je niet? Die andere afgelopen. <laughs> Kijk, nu zelfs de plaat is afgelopen. Ja. dan? staat hij onbekend, hè? Daar gaan die luisteraars. Het gaat echt... Mm, maar dat maakt niet uit. Nou, Steve! Voor is het zover. Yo, denk je ervan? Gaan we de banaan. Oké. nog Mag ik een dik applaus voor de one and only's DJ Vince en DJ Dark Rave Red, The Wheels of Steel at DOTF Radio. Yes, yes! Yeah! Música Tremenda. niet, maar toch eh, Steven Vince helemaal los. Mag ik een dik applaus? Yes, yes voor Steven Vince. Yes, yes! Nou, dat klonk meer als boe, zeg maar. Check, check, check. Ja, dat was echt... Ja, dat eh, was ja. Zo was die. We doen het even niet, mensen. Wacht even. En dat was Steven Vince. Yes, yes! Kijk, dat lijkt er meer op. Dat lijkt er meer Lekker spontaan. Ja. <laughs> mensen, ik had nog een prijsvraag, die moet we even snel doen, want dat is wel even belangrijk. Ehm, als je op VK Mac bent geweest, of, of nog komt, of weet ik wat. je, heb ik zo nog een shirt, daar kom ik later op terug. Ehm, op eh, VK Mac heb je een show, dat heet de Volkomen Cut Show. En er is een van de gelwijf. nou echt meer dan gel. die presenteert dat. Ik wil even de naam weten van het wijf. Dus als je dat weet, mail het naar prijsvraag.dotf.nl. Moet je even doen, krijg je leuke prijzen. Dus, we gaan even verder en ik... Eh, het wordt in één keer helemaal wit voor me. Oh, hey Vince. Sorry, sorry, sorry. Hoe is het? een, een D-clips. Nee. Een, D-clips? Ik was zeggen E-clips, want dan moet ik voor hem. Dus het is een ja, D-clips. Ja, ja, ja. Oké, okay, hey, voor, voor, gewoon een blanke. voor, voor dit interview begint wil ik even zeggen dat ik net mooi afgemaakt heb met Street Fighter 4. <laughs> Sorry. Sorry, sorry. en niet zo'n beetje ook niet. Ja, dat wou ik even, even kwijt. Oké, oké. Ruthless versus Maar 3-0. Ik kan die gamen niet. <laughs> Steve, ja. Ken je Peru? Dat is heel ver lopen. Nee, ken jij? <laughs> ik, was, dacht Peru, dat land. Nee, niet jij Peru, die zit daar zo. Oh, ik dacht land Peru, dat is aan Zuid-Amerika. Hij is zo klein, je ziet hem bijna niet. Nee, nee, ik ken hem niet. Fix hem even naar die rechter Michael als je wil. Ja, heeft, volgens mij heeft hij het wel gehoord. Het is niet zo'n hele grote studio, zeg maar. <laughs> Moet ik ook op mijn tenen <laughs> Ja. ja, ik weet hoe dat gaat. Laat mij, Waar is die plaat? Waar is die plaat? Maakt niet uit. Ja, ik, ik had een cadeautje voor hem. Maar ik, eh, oh, van Peru. Nou, ik had ook platen bij voor hem, maar die was hij na een minuut ook alweer kwijt. Ik heb ze ik heb Ja, nu, ja. Ja, lul het even voor. Ik, ik moet even die plaats zoeken. Nou, hij gaat een plaats zoeken die hij eh, cadeau gaat doen aan Peru, maar niemand weet wat. Het zal vast wel een hele leuke plaat zijn. Wat, weet jij, eh, heb je een idee welke plaat het gaat worden? <laughs> ja, eentje waar ik flink voor lul ga staan of zo. Oh, die van Bobby Prent zeker? Ik above Brown, down, uh, it's my De microfoon is hier, Steve. Ja, maar ik, ik hoor mezelf goed. Oh. oh. Zo hoor ik me, zo Slechter eigenlijk. Zo hoor ik me beter. Nou ja. ja. Goed, uh, ja, truc mislukt. Ik had hem eh, in, de, in de hoes zitten van Pim eh, Pin, nou, Jacobs. <laughs> Zie je, mazzel. Ik zal hem even pakken. Maar jongen. Lekker. Hij, hij zat in de hoes van Pim Jacobs. Oh, ja, die, die hoes is leeg, zeg maar. <laughs> Die hoes is leeg. en ah, ja, dan, dan van de hoes van 50 kinderliedjes. <laughs> ik had hem echt, ik had hem echt. Maar goed, eh, die plaat die je graag wil hebben. Stereo Driller. Oh ja. Ja. Die is... Eh, ja, die, die naam die zegt me niks, dus... <laughs> kappen nou, kappen nou. Ja, dan krijg je hem ook eigenlijk ook niet. Nee, maar goed, die, die ene plaat die je wou hebben van uh, Stereo Driller, weet je nog? Ja, ja. Ja, nou, die, is, die voor je klaar, goed. Dit is echt jammer, dit. Ja. ja ik heb hier de hoes. Ja, nee, maar ik zoek die... <laughs> Hij zit in de hoes van 50 kinderliedjes. Wacht daar, mijn kom mee af. Eh, <laughs> Dat ben je grappig als je het doet. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou goed, het, eh, komt allemaal goed. Eh, laten we even doorgaan naar het Of ja... Steve, help me eruit, man. Gaan we nog signeren? Jij bent nou lullen, weet ik veel. Oh ja, goed, we moeten nog signeren trouwens. Maar dat doen we zo even off the record. Want nou, even, even tussendoor. Ik, ik, eh, jij zei pas, eh, kom je een weekend naar mij toe om platen uit te zoeken? Ik zeg, ja, daar heb ik geen zin in, al die flauwekul. Mm -hmm. Toen zei je, ja, dan ga ik het alleen doen. In het weekend gaat het helemaal klaarkomen. Mhm. Dan zie ik hier alleen maar lege hoezen en losse platen. <laughs> ik ben ook nog niet helemaal klaar, zeg maar. Ja, ah, dat zien we. Ik heb geholpen. op de, op... <laughs> ja, ja. ik heb nog een slaapkamer, Er staat nog een een eh, plaatje of wat. Eh. Maar goed, dat, eh, dus. dat komt later wel. hey, wat we wel even moeten doen... kan iemand even het lampje aandoen daar zo? Zeg maar, dat, dat touwtje daar zo? Dan hebben we hier zeg nou, zo, hoe is het, hoe is het? We zijn op de helft van de interviewplaat, dus je moet opschieten. hey, waar is die, uh, die stift van jou? ja, hier. Oké. Okay. Dit broek. Oké, okay, We hebben namelijk een prijsvraag van DOTF en die gaat over VK Mac. En ik zoek even een shirt uit. Ehm, kan, kan iemand zwart shirt met zwart stift. Dat gaat lekker komen, jongen. het gaat even, komen. Zo'n eh, zilveren. Zo jong. Een oh, zilveren stift. Ik zal hem even op de webcam laten zien. <laughs> Wat is die webcam? Leg hem even neer op de grond, Iedereen thuis denkt nou webcam, webcam. <laughs> Leg hem even op de grond, joh. Juist. Ja, nou, die zit op de grond gelegen. Daar komen nu de hand... <laughs> Weet je dat ook weer? Daar komen de handtekeningen op van eh, Dark Raven en van Vince en van Rootless en van eh, wie dan ook. En, eh, stond niet in het contract volgens mij. Nee, daar komen we later even op terug. Die kan je winnen door eh, antwoord te geven op de volgende vraag. Ehm, er is een, eh, een ja, een soort van show bij VK Mac. En die heet de Volkomen Kutshow. En wij willen weten welke geile chick dat presenteert. Mail dat eventjes naar uh, prijsvragen.dotf.nl. En dan uh, ja, kan je in bezit komen van het shirt. Hij wordt helemaal volgetekend. Het, eh, ja, valt bijna niet te stoppen. Iedereen die eh, vraagt naar de pen en eh, ze vallen elkaar allemaal aan. <laughs> Nou, dus. Ja ja, ja. Steve, zet jij mijn handtekening er ook gewoon op? Dan kan ik... <laughs> je hebt de stift in je handen. Mooie tering zo. Hey, wie is er, nu aan de gang. Ja, dat is goed. Maar wie is er na wie aan de beurt eigenlijk? Wie is er nou aan de beurt? Ik ben. Ja? Oké, oké, oké. Vince is de handtekening aan het zetten, mensen. Doet hij het of niet? Oké, goed. Wij gaan de handtekeningen zetten en eh, we gaan verder met de DOTF Radio. En ik wil een dikke applaus voor de mensen die hier allemaal zijn, want ze doen het wel eventjes, hè mensen. Give it up voor DJ's Vince, voor DJ's Rootless en voor DJ Dark Raven. Yes, yes, yes! Wanna kiss myself. kiss myself. restorator. authoritator Heel Je weet toch, je weet toch. breakbeat jongen, je weet toch. Zeg even heel snel wat er nou allemaal gebeurt. Want het is echt, ja, breakbeat, wat is het eigenlijk? Ja, het is eigenlijk heel oude, heel oude fucking breakbeat. Voor de meeste mensen die het weten van vroeger. Ik was echt, vroeg echt de breakbeat king gewoon vroeger. Samen met oh. Panic Viper, weet je wel. De hype. Maar ik vind het wel jammer dat er eh, tegenwoordig geen breakbeat halletje zijn. Weet je, op een goed feest heb je dan zo'n breakbeat halletje. Dat hebben ze helaas niet. Maar eh, als het aan mij lag, moet er eh, altijd wel zo'n breakbeat zal zijn. Hoor. Want dat vind ik geweldig om de om te mixen. Dus give it up voor die UTF? Ik heb nog veel breakbeats bij me hoor. Dus ik ga het nog, nog niet naar Gaan we los dan? We Antrop. Ogalusu. Wie staan er achter de, deks? Mama, DJ Vince. En? Eh, ja. En Ruud is nu eigenlijk even. <laughs> maar je moet het ook even. Nee, okay. moet je even Nee, nee, nee, nee, moet je even overnieuw doen. er achter de decks. Under the decks, on the ones and twos. My main man from Helmond, my man DJ Vince. En the main motherfucker from Holland. Oh, beter gezegd Den Haag eigenlijk. Ik wil zeggen Den Haag, geen Holland. Ja, maar mag geen flikker uit. Maar even die parkneger, Dog Raver. Oké, mensen, give it up, yes, guess rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek. down and get you into the group. Liquor. To enter the group. I'm the one that call sex instructor. Love drug when you got me. the power of darkness. walking, we funky to a thing we made. Hey, ain't it good to you? Are you well? Of course. I know you do adore it. There's a reason for negation, lose by the feet and the sort of seduction, but just surrender the strength is dominating. Oh my God, what a feeling inside that you express externally while kid moves, screaming hysterically. Total madness. You can also be victim better. Don't laugh at us. By the means of beats and rhymes, you're getting doper and doper. And this is a working out chore where you dance on this called the gangsta boogie gangsta boogie. When you dance on this called the gangsta boogie. Alright, ah, yeah, the gangsta boogie. the a boogie. <laughs> ist schon lange dabei in dem Geschäft und der mit den kurzen Haaren und so, da haben sie halt gedacht, jetzt sind wir ganz ausgeflippt. Und als wir lange Haaren hatten, da war es auch nicht besser, gell? <laughs> Da, da haben sie gesagt, wir sind Hippies und Terroristen und so ein Zeug. Und jetzt haben wir die Kurzhaarigen, jetzt haben wir Skins, Faschisten, gell? Was wir machen, ist scheißegal halt. Factory. <laughs> Schluss. Nazi! Bye-bye. Forse l'unico che potrebbe aiutarmi a cavarmela con onore è Simon Templar. songs, make a funky, we funkin' to a thing we made. Hey, ain't it good to you? Are you well? Of course. I know you do, adore it. There's a reason for negation, seduced by the beat and the sort of seduction, but just surrender the strength is dominating. Oh my God, what a feeling inside. And to express externally while kid moves, screaming hysterically. Total madness. You can also be victim batter, don't laugh at us. By the means of beats and rhymes, you're getting doper and doper. And this is a working out chore, where you dance on this called the gangsta boogie the boogie. When you dance with this called the gangsta boogie. Alright, ah, yeah, the gangsta boogie. It's the boogie. <laughs> schon lange dabei in dem Geschäft und der mit den kurzen Haaren und so, da haben sie halt gedacht, jetzt sind wir ganz ausgeflippt. Und als wir lange Haaren hatten, da war es auch nicht besser, gell? <laughs> Da, da haben sie gesagt, wir sind Hippies und Terroristen und so ein Zeug. Und jetzt haben wir die Kurzhaarigen, jetzt haben wir Skins, Faschisten, gell? Was wir machen, ist scheißegal halt. Factory. <laughs> Schluss jetzt. give me an atomic kick. With a mega blast, a mega blast. I'm the drummer up the broadcast, hit you with a mega blast, a mega blast. Thank you. Forse l'unico che potrebbe aiutarmi a cavarmela con onore è Simon Templar. mensen, en, eh, ja, dat was dan DOTF eh, Radio voor 15 mei. 2020. Wat zeg je? Wat zeg je? Bed, Vince, <laughs> bedankt. Ja, ik probeerde ze nog in de maat te krijgen, maar het wilde niet meer echt lukken, zeg nee, wij Nee, waar lag het aan? Ja, de, de, de, draaitafel zou ik dan zeggen, maar ja. Dat klopt niet helemaal. Dan mag ik je wel bedanken. <laughs> ik zit er helemaal doorheen. En ehm, ja, ook voornamelijk ook bedankt naar je, je vrouwtje toe, want die is wel eventjes voor je. En eigenlijk ben je het wel te lang doorgegaan, maar ja, bedankt. Sorry. Bedankt, bedankt, bedankt. Steven is al even weg, maar... <laughs> die kon het niet meer aan. Nee, nou, ik, ik, ik ook eigenlijk ook niet meer. Nee, toen, we, toen we niemand tot vier konden tellen, toen is hij gestopt, zeg maar. Ja, oké. Ik ben gewoon doorgegaan, maar ja. Dat ging ook niet echt goed. Nee, ja. Mogen we het eh, binnenkort nog een keertje opnieuw doen? Zeg maar, ik kijk eventjes ja. naar rechts. Naar Mel. Ja? Wacht op. Ja, ja ik had... Oké. Ja. Kom er even bij. Kom Laat het wel. Ja, dat kan je wel. Ah, dat kan je wel. afsluiten. Dat kan je wel. Dat Nou, Lex, kondig die show af. Ja, dit was dan uh, eh, DOTF Radio van 15 mei met Vince, Dakrever en Peru, helaas. Ja, die heeft gewoon niks gedraaid, de lamzak. Ja. En uh, Ruud Loos. Ik ben geen afkomst meer. matige afsluiting. Eigenlijk zou Peru het laatste uurtje draaien, maar ja. Hij durfde niet meer. Je moet een liedje zingen, poelala, poelala. jongen. Allemaal even applaus voor alle aanwezige DJ's. Ja, Wat rust allemaal. Salam alaikum, pak hem vast en bekijk. <laughs> oh ja, salam alaikum. Hé, hey, maar uh, ja toch, uh, uh, ja, waar is die? Waar is erbij? bij? Wat even er Ik krijg mijn plaat mee. Wat, uh, eh, waarom een cadeautje nog. ja, waarom toch niet... Ja, ik ben echt... Kom eens even hier. Je moet even helpen. Ik ben echt zo dronken. Nou, ik nou, dat valt niet En nou... moet je garanderen. je lag al bijna te maffen. Je lag al bijna te maffen. Ja. <laughs> Maar uh, Miguel. Ja. Waarom niet draaien? Morgen 5 op en heb uh, oh. tien over half tien bij Portugal staan. Ja, ja, ja. ja. En eh... Uh, <laughs> Vince! Ja. Heb je nog één hele keiharde plaat bij als laatste afsluiter? Ja, maar ja, ik heb zoveel platen bij. Moet ik hem gaan zoeken? Luister nou even, vriend. Ik ga even zoeken. Ja, Praat jij even reclame voor... Luister oh, sorry. nou even. Ja. Ik wil even één plaat als afsluiter en die moet echt kijk, kijk, kijk, kijk. ja, maar ik heb tijd, tijd nodig, zeg maar. Tijd nodig. Ja, lul jij maar even van VK Mag en zo en eh, de, vraag, de vraagprijs, prijsvraag en dinges. Ik ben op... Mazel. <laughs> We zitten met een t-shirt? <laughs> nou, we hebben hier een t-shirt natuurlijk. En eh, ja, ik ben, mensen, ik ben, ik, ik ben, nee, ik ben echt de aangezet. Sorry hoor. Even overnemen, ik. Ja, jongens, ik neem het even over. heel fijn. Ja, ja doe maar. ik ben een vrouw met een mannenstem. ik, <laughs> ik denk van dit je bent. Iedereen is al. Iedereen die nou nog aan het luisteren is, ik wens jullie allemaal een hele, hele goede nacht. Vooral na deze laatste plaats van DJ Vince. heel geil goeiemorgen. Oh, ik heb nog geen Goeie, Goedemorgen, Giel. <laughs> goedemorgen, Giel. Even een geile goedemorgen. Ja, Vince heeft zijn laatste plaat nog niet, dus eh, ja, we kunnen nog niet afsluiten, hè? Wat zal ik draaien dan? Wat zal ik draaien, ja. Jij bent de king, dus eh, zeg het maar. <laughs> Prins, hè? Ik heb niks. Ik moet oh, wel zeggen, dit klinkt heel gaaf wat je nou zegt. Oh ja. er zit, zo'n ruis in je stem van, goedemorgen. Goedemorgen oh, Giel. Oh, Goeienacht allemaal. Ik gewoon zonder eindplaat eh, afsluiten. Ja, ja dat kan niet, dat kan niet. We kunnen niet zonder eindplaat afsluiten. Dan is geen afsluiter, hè? Ja, een we gekke plaat. Ja, ja, We gaan even gek doen. Even wachten. Dat is toch gewoon niet normaal? Dat is gewoon fucking kutradio. Mel, wat kan jij heel goed? Wie luistert er nog? Hallo, zeg eens wat terug. Wat kan jij heel goed, Mel? Er komt de plaat aan, er komt de plaat aan. Ah. Bravo. Oh, ja. Even even Ja, er komt een eh, bijzonder rare en harde plaat aan. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, doe niks. Eh, terug, terug. Het doet niks, rustig. Komt-ie nou dan, hè? Komt-ie, komt-ie dan, hè? Komt-ie dan, hè? Kondig jij maar Vince met de laatste plaat. Iedereen, bedankt voor vanavond en... Eh, yeah! and you see no one man owns house because house music is a universal language spoken, understood by all. 100 cycle tone. heart. Let nobody get the best of me, oh baby. Just hold society of today. Stop